Zes uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De vakbonden FNV Metaal en CNV Vakmensen... hebben werknemers van zo'n 35 metaalbedrijven in Limburg opgeroepen... vandaag te staken voor een nieuwe CAO. Het gaat onder meer om autofabrikant VDL Netcar... en rookgasafvoermaker Kok Schelen. Gisteren werd al in Brabant gestaakt... en eerder dit jaar waren er ook al stakingen in de metaalsector. FNV Metaal verwacht dat zo'n 1000 van de 7000 netcarwerknemers het werk neerleggen. De bonden eisen onder meer een loonsverhoging en ze willen dat de beloning en arbeidsvoorwaarden van vaste en tijdelijke medewerkers gelijk getrokken worden. In Panningen in Limburg is een grote brand uitgebroken op een industrieterrein. De schade is groot. Op beelden is te zien hoe de vlammen uit het dak slaan. Een deel van het dak van het bedrijvenverzamelgebouw zou zijn ingestort. De brand ontstond om half vier, waardoor is onbekend. Er was op dat moment niemand aanwezig. In het pand zit een metaalsnijderij en een opslag voor auto's. Omdat er veel rook vrijkomt, wordt buurtbewoners geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. In Brazilië is de uiterst rechtse presidentskandidaat Bolsonaro tijdens een campagnebijeenkomst in zijn buik gestoken. Zijn toestand is stabiel, maar hij heeft veel bloed verloren en moet nog zeker een week in het ziekenhuis blijven. Er is een gedachte aangehouden, hij, verdachte aangehouden. Hij zegt dat God hem opdroeg om Bolsonaro neer te steken. Bolsonaro ligt op kop in de peilingen voor de presidentsverkiezingen volgende maand. Kinderombudsman Kalverboer zegt dat als staatssecretaris Harbers... de uitzetting van de kinderen Lili en Hovik naar Armenië doorzet... hij de fundamentele rechten van kinderen schendt. Kalverboer deed de uitspraak in het tv-programma Pauw. Ze heeft met Harbers gesproken over de kwestie. De kinderen moeten Nederland uiterlijk morgen verlaten... maar Kalverboer vindt dat ze hier moeten blijven. Het weer, buien trekken over het land in de kustregio met kans op onweer. In de loop van de dag trekken ze weg en breekt de zon door.